Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is de nieuws van NOS op 3. Mogen jongeren per post stemmen? De rechter komt zo met een uitspraak. Jonge mensen die in maart willen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen... moeten naar een stembureau, ook als ze een kwetsbare gezondheid hebben. 70-plussers mogen wel thuis blijven en hun stem per post uitbrengen. Dat vond de Partij voor de Dieren niet eerlijk. We denken dat het het beste is als je briefstemmen voor iedereen mogelijk maakt. Dus mensen die ook kwetsbaar zijn of mensen die bang zijn om besmet te raken. Want je moet wel zeker weten dat de komende verkiezingen eerlijk gaan verlopen. En daarom hebben we een kort geding aan te spannen om die duidelijkheid te krijgen. De rechter kan elk moment met een uitspraak komen. Nog een belangrijke rechtszaak. Op dit moment begint het hoger beroep over de avondklok. Want is die nou goed geregeld in de wet of niet? Dat is onder meer belangrijk voor mensen die een avondklokboete hebben gekregen, vertelt verslaggever Lidwien Gevers. Die uitspraak kan heel interessant zijn vandaag als de rechters eh, hier in hoger beroep hetzelfde beslissen als de rechters dinsdag hebben gedaan. Eh, dan kun je je afvragen of die boetes ook wel uh, rechtsgeldig zijn geweest. Dus voor die mensen die zo'n boete hebben gekregen zal dat zeker een kwestie worden. Het kabinet heeft al een plan B voor de avondklok, een spoedwet. Daar kijkt de Eerste Kamer nu naar. Als die akkoord gaat moet je hoe dan ook voorlopig na 9 uur s'avonds gewoon binnen blijven. Amerikanen zijn boos op senator Ted Cruz van Texas. Terwijl het in die staat helemaal niet goed gaat, ging hij liggen bakken op een tropisch strand. In Texas woedt een zware sneeuwstorm. Er is geen stroom, geen water en voor de supermarkt staan lange rijen. Toch pakte Cruise het vliegtuig naar een Mexicaanse badplaats. Hij zegt dat zijn dochters hem hadden overgehaald. They're saying, hey look, we don't have school. Why don't we go? Let's get out of here. I, I think there are a lot of parents that be like, all right, let me. If I can do this, great. Na de ophef ging Cruise snel naar het vliegveld voor een vlucht naar huis... en hij geeft toe dat hij fout zat. Het weer behoorlijk wat zon vandaag, ongeveer 10 graden. Dit weekend gaat de temperatuur omhoog. Zondag een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knoop het Rotterpolderplein 5 kilometer file door een ongeluk.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 I could be gone within these borderlines. With any luck, though, I couldn't hide your cigarette. Telling you I've been taking it. Cause you forcing me out of my mind. And this time, which way will I find? I woke up inside this door.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 I can't take it no more. The way you feel. Your sex appeal. sex appeal. Sex appeal. I can not take it, baby. Sex appeal. so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy.